Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de Tilburgse Kerbus is een jongetje van een jaar of drie bekneld geraakt in een van de attracties. De brandweer heeft het kind bevrijd en het is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het kind zou uit een karretje zijn gevallen van de kinderattractie Die Fantastische Reizen. En daarna onder terecht zijn gekomen. De attractie werd direct stilgezet. Twee mensen zijn aangehouden omdat ze de hulpverleners belemmerden bij hun werk. In Winterswijk bij de Duitse grens is een Duits stel opgepakt dat hun drie kinderen verwaarloosde. Het gezin woonde al een maand op de camping. Vannacht ontdekten Nederlandse kampeerders een sterk vermagerd jongetje in hun voortent dat de koelkast aan het leegeten was. Toen de gealarmeerde politie zich bij de caravan van de jongen meldde, probeerde de moeder via het raam te vluchten. Ze werd samen met haar man tegengehouden en toen bleek dat ze nog een gevangenisstraf moesten uitzitten in Duitsland. In de caravan zaten nog twee kinderen en twee honden. Zij zijn opgevangen. De nieuwe communicatiechef van president Trump, Anthony Scaramucci, is een dag na zijn aantreden bezig zijn Twitter-verleden op te schonen. Hij wist tweets die zijn nieuwe baas onwelgevallig zijn. In een nieuwe tweet geeft hij die schoonmaakactie ook toe. Onder de weggehaalde tweets was er eentje waarin Scaramucci Trumps rivaal Hillary Clinton prijst. En een andere waarin hij zegt dat het tijd is om het wapenbezit in de VS te verminderen. Scaramucci zegt dat hij nu Donald Trump dient en dat dat het enige is wat er toe doet. Op het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld in Pool C. In Doetinchem versloeg Zwitserland IJsland met 2-1. En in Utrecht hielden Frankrijk en Oostenrijk elkaar in evenwicht. Het werd 1-1. Door deze resultaten is IJsland in elk geval uitgeschakeld voor een plaats in de kwartfinale. Het weer. Buien met mogelijk onweer en hagel. Vannacht trekken die buien weg en dan klaart het wat op. Morgen is er soms zon, maar ook buien bij een graad of 20.